Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het OM eist straffen tot zeven jaar in het jihadproces. Volgens het OM is voor alle negen verdachten bewezen dat ze schuldig zijn aan deelname aan een criminele terroristische organisatie. De hoogste straf van zeven jaar eist het OM voor Azedine C. Hij zou de aanjager en leider van de groep zijn. Hij is de enige die nog in voorarrest zit. Tegen twee andere leden is zes en vijf jaar cel geëist. Deze drie trokken onder meer de aandacht met berichten op sociale media en acties op straat, zoals demonstraties in de Haagse Schilderswijk. Staatssecretaris Dijkhoff gaat geen extra mensen aannemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, ondanks het toenemende aantal vluchtelingen. Wel gaat de IND bekijken hoe de grote aantallen zo snel mogelijk kunnen worden verwerkt. Zo wil Dijkhoff mensen die geen kans hebben op een verblijfsvergunning zo snel mogelijk het land weer uit hebben. Nederland moet miljoenen euro's terugvorderen bij koffieketen Starbucks. Volgens de Europese commissaris van Mededinging gaf Nederland sinds 2009 belastingvoordeel aan Starbucks en dat wordt gezien als verboden staatssteun. De eurocommissaris legt Nederland geen boete op, maar wil wel dat een bedrag van 20 tot 30 miljoen direct wordt teruggevorderd. De man die gisteren werd opgepakt voor het doodslaan van een vrouw van 68 in Leeuwarden is een voormalige TBS'er. Hij meldde zich gisteravond bij de politie en bekende dat hij een vrouw met een fles had doodgeslagen... dat hij in de Rosse buurt een jonge vrouw had mishandeld. Volgens de politie heeft hij mogelijk ook twee andere vrouwen bedreigd en mishandeld. Justitie in Duitsland doet onderzoek naar een toespraak die gisteren in Dresden werd gehouden... tijdens een manifestatie van de anti-islambeweging Pegida. De Duits-Turkse schrijver Pirinci zei daar dat het jammer is dat de concentratiekampen niet meer in gebruik zijn. Ook schold hij moslims en politici uit en vergeleek hij de asielpolitiek van Merkel met de omvalkoen van de nazi's. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe.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 Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude 10 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A4 de andere kant op tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 8 kilometer. De A10 de ring van Amsterdam bij Oud-Zuid 7. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Woerden. De linkerrijstrook is daar dicht en dat leidt tot een file van 9 kilometer tussen Reewijk en Woerden. Vanaf de andere kant van Utrecht naar Den Haag tussen Maarsbergen en Woerden in totaal ook 18 kilometer. A12 eh, richt verderop tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen nog 5 kilometer.